Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zwolle geldt vanavond opnieuw een noodbevel. Gisteren was het in de stad onrustig en de burgemeester wil voorkomen dat het nog eens gebeurt. En zegt daarom ook, kom vanavond niet naar Zwolle. De horecaondernemers, de, de winkeliers in de binnenstad, maar ook de inwoners van de binnenstad maken zich toch zorgen. En dat snap ik. Dus dit, dit, dit hoort niet en dit willen we ook niet. Dus vandaar ook vanavond. Kom niet naar de stad, je hebt er niks te zoeken. En als je hier bent, word je weggestuurd eh, door de politie. Honderden railschoppers renden gisteren door de straten van Zwolle. Staken ook vuurwerk af. Drie mensen werden aangehouden. Ook in Den Bosch zijn ze bang dat het vanavond opnieuw misgaat. Daar is de politie van plan preventief te gaan fouilleren. Het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen dag voor het eerst in lange tijd onder de 4000 gedoken. Het waren er 3997. Het zijn er 123 minder dan gisteren. Het aantal positieve test is afgelopen week met 8% gedaald. Maar volgens het RIVM zitten we nog altijd in de ernstige fase. De Duitse regering wil het een stuk lastiger maken om naar Duitsland te komen. Een van de plannen is om het vliegverkeer zo goed als stil te leggen, zegt de minister tegen de krant Bild. Op die manier willen ze proberen om de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten zoveel mogelijk buiten de deur te houden. En de rugbyclub De Hoekers in Hoek van Holland krijgt een nieuwe naam. Een hoeker is een positie in het veld, maar betekent in het Engels ook hoer. De coach vindt dat juist wel grappig. Stel je voor dat je van Engeland komt of Nieuw-Zeeland en je moet thuis gaan uitleggen dat je bij de hoekers komt. Ja, dan wordt altijd meer gelachen. Maar ja, het is dan ook weer een, een leuk gegeven. Er wordt heel veel over gepraat en eh, ja, het is gewoon een, leuke naam. My girlfriend here in Holland, <laughs> when uh, I texted her one night and said oh, I'm going to the hookers. And uh, she replied with what the fuck. De nieuwe naam wordt volgende week vrijdag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond begint het op steeds meer plekken te regenen. Kan ook wat sneeuw vallen met kans op gladheid. Morgen wordt het weer droog. In de middag zien we misschien de zon nog even. En het wordt een graad of vijf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gebeurde een ongeluk op de A10, de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag. Tussen af het Volendam en de Koentenol 5 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Oh, brother, brother, brother, there's far too many of you dying. pain? Where's the love for which we pray? What's going on? When our children can't play, homeless can't eat, there's gotta be a better way. What's going on? When we're politically blind, can't see the signs of endangered time.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 Het RIVM waarschuwt dat Nederland nog altijd in de ernstige fase van de corona-epidemie zit. De afgelopen week is het aantal positieve tests met 8% gedaald. Een stuk minder dan de daling van 21,5% van een week eerder. Er zijn vooral zorgen over mutaties van het coronavirus die veel besmettelijker zijn. Burgemeesters van Den Bosch en Zwolle zeggen dat ze opnieuw aanwijzingen hebben dat mensen uit zijn op rellen. In beide steden is daarom een noodverordening CQ-noodbevel van kracht. De wereldeconomie groeit dit jaar met 5,5 denkt het Internationaal Monetair Fonds. Dat is wat beter dan eerder verwacht door de coronavaccins en extra steunmaatregelen in Amerika en Japan. Het weer, toenemende bewolking, vannacht kans op regen, sneeuw en gladheid. Morgen bewolkt en droog bij een graad of 5. Het ging anders dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles blijft zoals het is? Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht van de dier. Van de we wonen. En de dochters en de zonen, elke ochtend naast de bed. Ik wacht hier op jou. Ook als naast je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is het Het ging sneller dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn? Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan af de oceaan om die plek bij het gat dat een kans laat. Ik wacht op jou. Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een zo zonder Voor lief kan nemen. En dat het vreemder is dan dromen, ook al gaat het zo vanzelf.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 I if moving too far. Can we just my brain I see your face again I know my frame of mind You ain't gotta be so blind And I'm blind So, so, so blind I'm a man van Zandvoort, op 106.9 FM.